Want het blijven uiteindelijk wel twee linkse partijen met hun eigen baas en plannen. Wat de GroenLinks en Partij van de Arbeid nu voorstellen is zeggen... ja, we gaan als één fractie onderhandelen, maar daarna worden we weer twee fracties... en blijven we gewoon twee partijen. En dat is precies het bezwaar nog steeds wat CDA en eh, VVD hebben tegen die twee linkse partijen. Dus dat verandert niet. Het is dan ook nog afwachten. Maandag staan er weer formatiegesprekken op het programma. De Spaanse reddingsdiensten hebben een migrant uit zee gered... nadat de boot waarin ze zat was omgeslagen. Een schip zag de boot en sloeg alarm. Volgens de vrouw waren er bij vertrek meer dan 50 mensen uit Ivoorkust aan boord. Ruim 200 mensen die in de telefoon van een kookdealer uit Zwolle stonden... hebben een sms van de politie gehad. Agenten stuurden een bericht met tips om van de drugs af te komen. Een vorige keer dat ze dit deden belden acht mensen naar een hulpverlener... van wie het nummer in een linkje stond. En in België worden de coronamaatregelen versoepeld. versoepeld. Onze zuiderburen kunnen uitkijken naar volgende maand, heeft premier De Kroon net op een persconferentie gezegd. 1 september zal eh, de start zijn van het nieuwe schooljaar, maar het zal ook voor ons allemaal een nieuwe start zijn. Tot nu toe zijn 8 op de 10 volwassenen in België volledig gevaccineerd. En daarom kunnen over dik een week een hoop coronamaatregelen de prullenbak in. Concreet wil het zeggen dat ehm, voor heel veel activiteiten, bijvoorbeeld activiteiten in clubverband, bijvoorbeeld ook erediensten, begrafenissen, dat de beperkingen zullen wegvallen. En ja, ook op een trouwfeest zal er vanaf 1 september opnieuw gedanst mogen worden. Discotheek en nachtcafé cafés mogen in België in oktober na anderhalf jaar weer de deuren openen. Het weer vanavond droog, vannacht wat mist. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen eerst grijs, maar later zonnig en zo'n 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files op de ring van Amsterdam op de A10. Voor de Koentunnel van noord naar zuid heb je nog een kwartier vertraging door de nasleep van een ongeluk.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 Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. dit ooit gedacht?